7 uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Russische president Poetin zegt dat de relatie tussen zijn land en de VS... een dieptepunt heeft bereikt sinds Joe Biden president is. Poetin deed de uitspraak tijdens een interview met NBC News. In aanloop naar de ontmoeting tussen de twee leiders komende woensdag. Het Witte Huis heeft laten weten dat het tijdens hun gesprek onder meer zal gaan over cyberaanvallen... waar Rusland van wordt beschuldigd en over het opsluiten van dissidenten, zoals Navalny. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf dinsdag geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit het VK... vanwege de Delta-variant van het coronavirus die daar rondgaat... ook wel bekend als de Indiase variant. Ook Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal zijn vanaf dinsdag zeer hoog risicogebied. India staat nu al op die lijst, net als Zuid-Afrika en veel Latijns-Amerikaanse landen. In Groningen is afgelopen nacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,0. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij het dorp Loppersum. De beving was rond half twee op een diepte van 3 kilometer. Het is de eerste beving in Groningen deze maand. De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over het vaccineren van kinderen... terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. De G7-top begon gisteren in Engeland. Italië is het EK voetbal begonnen met een overtuigende overwinning op Turkije.